een Klomp met het NOS-journaal. Na twee jaar vol coronamaatregelen werd vanavond weer een normale Koningsnacht gevierd. In meerdere steden waren grote evenementen met live muziek en andere optredens. En het trok veel publiek. In Utrecht was het zelfs zo druk dat de gemeente mensen opriep om niet meer naar de binnenstad te komen. er waren nergens grote incidenten. Deze Koningsdag bezoeken koning Willem-Alexander en zijn familie Maastricht. Opnieuw dreigt de woningbouw in de knel te komen door het stikstofprobleem. Vorige week zette de rechtbank Noord-Holland een streep door de bouwvergunning... voor 163 huizen in Egmond aan den Hoef. De rechter oordeelde dat de verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg naar 100 km per uur... niet meer kan worden ingezet om ergens anders meer stikstof uit te stoten. En daardoor staan nu de bouwvergunningen voor 33.000 woningen in het hele land op losse schroeven. Johnny de Mol stopt voorlopig met de presentatie van zijn talkshow half acht... na een nieuwe beschuldiging van een vrouw, dit keer van seksueel misbruik. Ze zegt dat ze een paar jaar geleden door de Mol is gedrogeerd... en daarna in een hotel door hem is misbruikt. eerder beschuldigde zijn ex-vriendin hem al van mishandeling. De Mol spreekt alle beschuldigingen tegen... maar zegt ook dat het voor hem onmogelijk is om door te gaan met zijn talkshow in de halve finales van de Champions League heeft Manchester City thuis met 4-3 gewonnen van Real Madrid. Bij de rust was het 2-1 voor de Engelsen. Voor Real Madrid maakte Karim Benzema twee doelpunten. Het was de eerste wedstrijd tussen beide teams. Volgende week is de return in Spanje. In de andere halve finale, overdag, speelt Liverpool thuis de eerste wedstrijd tegen Villarreal. Het weer, een koude nacht met landinwaarts minima van rond het vriespunt. Hier en daar wat mistbanken. Maar die mist lost morgenochtend snel op. En op Koningsdag blijft het dan droog met af en toe zon. En het wordt 12 tot 18 graden.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 Si vienes a bailar, yo estaré ahí. Vamos a romper. I'm dead. Wish me love, oh, wishing well to kiss and tell. Oh, wishing well, a butterfly. latte. Wish me love, oh, wishing well to kiss and tell. Oh, wishing well, a crocodile cheese. me love she stares at the ring on her hand, or she sits in some club where the long shadow. under on a tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet. deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit.